1 uur. Ember Brandsen met het NOS-journaal. Ruim 1200 mannen hebben de eerste dag van het DNA-verwantschapsonderzoek wangslijm afgegeven in de zaak van Nicky Verstappen. Sinds gisteren wordt er op zes locaties in Limburg DNA ingezameld in de hoop de zaak van het 11-jarige jongetje op te lossen. Nicky Verstappen werd 20 jaar geleden doodgevonden op de Brunsumer Heide, maar de dader is nooit gevonden. De komende drie weken kunnen de ruim 21.000 mannen die zijn opgeroepen hun wangslijm vrijwillig afgeven. Nog geen 24 uur na de afspraken over een wapenstilstand in de Syrische enclave Oost-Ghouta zijn er bombardementen geweest in de hoofdstad Douma. Dat meldt het Syrische Observatorium voor de Mensenrechten. Het is onduidelijk of er slachtoffers zijn gevallen. Gisteravond stemde de VN-veiligheidsraad unaniem voor een staakt het vuren van zeker 30 dagen. Na een week van bombardementen stond het totale dodental gisteren volgens het observatorium op ruim 500. Er is geen bewijs dat criminelen proberen te infiltreren in gemeenteraden. Dat zeggen deskundigen vanavond in het radioprogramma Reporter Radio. Onlangs waarschuwden burgemeesters en commissarissen van de Koning... dat criminelen bij de verkiezingen in maart zullen proberen... om invloed te krijgen in gemeenteraden. Volgens een hoogleraar staatsrecht en een lector aan de politieacademie... worden lokale bestuurders wel eens bedreigd... maar is van criminele infiltratie geen sprake. Op dit moment is in Zuid-Korea de Olympische sluitingsceremonie bezig. De atleten kwamen zojuist het Olympisch Stadion binnen. Voor Nederland droeg Irene Wust de vlag. Zij won goud op de 1500 meter en zilver op de 5 kilometer en de ploegenachtervolging. In totaal gaan de Nederlandse atleten met 20 medailles naar huis. Het weer zonnig en droog bij een graad of 1. Vanaf morgen komt de temperatuur nauwelijks boven nul. Op de meeste plaatsen blijft het droog en schijnt de zon geregeld. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is René Passet van de ANWB. Veel vertraging op de A4 Amsterdam-Den Haag na een ongeluk bij Leiden.